12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie heeft in Almere drie mensen aangehouden... vanwege de productie, handel en distributie van vals geld. De politie onderzoekt sinds juni vorig jaar... de vele valse bankbiljetten van onder andere 20 en 50 euro. Die zijn in heel Europa aangetroffen. Eind januari zijn na invallen al zes mensen aangehouden. Die zitten allemaal nog vast. Bij huiszoekingen in januari werden spullen gevonden voor het maken van vals geld... en ruim 300.000 euro aan valse 20 en 50 euro bankbiljetten. Facebook-topman Mark Zuckerberg gaat zich veel meer richten op de privacy van zijn gebruikers. Dat schrijft hij in een visiestuk. Facebook lag vorig jaar zwaar onder vuur toen bekend werd dat een databedrijf... gegevens van tientallen miljoenen Facebook-gebruikers had buitgemaakt. Ook is er veel kritiek vanwege nepnieuws, trollen en haatzaai op het platform. Zuckerberg zegt nu Facebook, Instagram en WhatsApp te gaan voorzien van versleuteling... zodat berichten alleen voor verzender en ontvanger te zien zijn. De Amerikaanse zanger R. Kelly is opnieuw opgepakt na verhoor over zijn alimentatie. Waar zijn arrestatie mee te maken heeft is nog onduidelijk. De R&B-zanger is overgebracht naar een gevangenis. Kelly werd vorige maand aangeklaagd voor het seksueel misbruik van vier vrouwen. Drie van hen zouden minderjarig zijn geweest. In een interview met de Amerikaanse zender CBS herhaalde Kelly dat hij onschuldig is. En Manchester United heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League... door in Parijs met 3-1 te winnen van Paris Saint-Germain. Eerder wonnen de Fransen met 2-0 van Manchester United. Wel speelde de VAR een belangrijke rol door in blessuretijd na Hens een strafschop toe te kennen aan United. Rashford schoot United naar de volgende ronde. Ook FC Porto plaatste zich voor de kwartfinale... door thuis te winnen met 3-1 van AS Roma. En dan het weer. Vannacht is het bewolkt met lokaal veel regen. Ook gaat het stevig waaien.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 feel it alright, and we rock the ghetto you under me, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw it away in the dirt, yeah.